René van Brakel met het NOS Journaal. Door de brand op rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht hebben omwonenden hun huis moeten verlaten. Er staan twee wagons in brand, één met ethanol en één met staal. Omdat de brand kan overslaan naar andere wagons waar LPG in heeft gezeten, is het voorzorg besloten om de bewoners van zeker tien huizen te evacueren. De brandweer duwt de lege wagons nu weg, zodat het explosiegevaar is geweken. De autoriteiten zeggen dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand. De gemeente heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor omwonenden. Vanwege de rook was de A16 tussen Hendrik Ambacht en Dordrecht urenlang dicht. Om half drie ging de snelweg weer open. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten het land bevestigd. De president zou zijn toevlucht hebben gezocht in de stad Jeddah aan de Rode Zee. Hij vertrok gisterenmiddag naar het buitenland. Premier Ghanouchi is de leider van een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië en leidde het land met de harde hand. Zijn vertrek volgt op weken van protest van de bevolking, onder meer tegen de onderdrukking en de armoede. Na het vertrek van Ben Ali is het leger de straat op gegaan om de orde te herstellen. In verschillende delen van de hoofdstad Tunis werd geplunderd. Ook werden mensen aangevallen en gebouwen in brand gestoken. In Elslo in Limburg zijn vannacht twee agenten gewond geraakt bij een steekpartij. Ze hielden een verkeerscontrole toen een man hen plotseling met een scherp voorwerp in het gezicht stak. De twee politiemensen zijn met ernstige snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. De dader is opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom hij de agent in het gezicht stak.